Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In bijna de hele Randstad wordt het late cafébezoek beperkt... om het coronavirus in te dammen, melden bronnen in Den Haag. Om middernacht moeten de lampen aan en de muziek uit. Er mag dan niemand meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn. In feestzalen gaat het maximum aantal bezoekers omlaag van 100 naar 50. De maatregelen gaan gelden in de regio's Amsterdam-Amsteland... Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Koninklijke Horeca Nederland spreekt van een buitenproportionele maatregel... aangezien er maar 113 besmettingen in de horeca zouden zijn aangetoond. De brancheorganisatie verwacht ook handhavingsproblemen... als iedereen om 1 uur s'nachts tegelijk naar buiten gaat. In een zorginstelling in Leerdam zijn 25 coronabesmettingen vastgesteld. 13 medewerkers en 12 bewoners. Anderen wachten nog op een testuitslag. Het gaat om verpleeghuis Meestplein, waar demente ouderen wonen. Voorlopig mag er niemand op bezoek komen. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft de grenzen met Polen en Litouwen gesloten... en de controles aan de grens met Oekraïne verscherpt. Hij zegt dat dat nodig is voor de veiligheid van Wit-Rusland... en verwijst daarbij naar NAVO-oefeningen in de regio. Hij waarschuwde inwoners van de buurlanden dat ze hun hersenloze politici... geen oorlog moeten laten ontketenen. Het is in Wit-Rusland al weken onrustig sinds Lukashenko de verkiezingen won... volgens de oppositie door fraude. De ploegbaas van Jumbo-Visma, Marijn Zeeman, is uit de Tour de France gezet. Hij heeft gisteren bij een fietsencontrole een UCI-lid beledigd. Zeeman kreeg ook een boete van ruim 2000 euro. Jumbo-Visma is de ploeg van gele truidrager Primoz Roglic. De Nederlandse wielerformatie won al drie ritten deze Tour de France. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder met minima tussen de 6 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Ook het weekend en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer.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 Ik heb het zelf uitgezocht en ik hoop dat jullie de playlist leuk vinden. Je hoort in ieder geval net Low Cash en The Cold Beer Kind of Night. En we gaan nu verder met een nummer uit 1976. Billy Joe Spears en Never Did Like Whiskey. Nou, ik ook niet hoor. And that might just be alright But right now all I'm looking for is a good time So no need to start that If you think you'll have me sinning but I sure do love dan Blanket underground. Billy Joe Spears was dat met Never Did Like Whiskey. Deze dame heeft natuurlijk zoveel meer mooie nummers gemaakt... dan alleen dat ene grote hitje van haar. Niet wat grote hitje hier in Nederland. In Amerika was ze natuurlijk veel succesvoller. Ik zei het aan het begin van de show al. We hebben een themashow en alles wat met maar met drinken gerelateerd is, ga je voorbij horen komen. Kan natuurlijk niet alles draaien, dus ik heb zelf een selectie gemaakt uit, eh, uit het grote Nashville eh, muziekarchief. En Americana hoort daar natuurlijk ook bij. Brad Graham. Hij maakt gospel, country en Americana. Hij komt uit Texas en dit is Five Beers an Hour. Nou, ik vraag mij af hoe vroeg je dan begint en hoe het aan het eind van de avond met je is. I reckon beer makes you smart. It made wiser. Liquor make you weak cause it's so strong And the wine feels fine till it leave you hurting Like a love that started right and ended wrong I'm drinking five beers an hour on a bar stool I'm back where I've really always been chug 5 beers an hour street started talking. Everything there is to know, this feller knew. He said, friend, I'm not just blowing smoke here. And I said, no, you're spreading fertilizer too. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. Juggalugging five beers an hour on a bar stool country roads take me drinking five beers an hour Bill Radio Show. It's Friday night, it's time to party. coming from. Let's roll on. de country rock uit 2018. Ellen Nulton, Chip Davis en Billy Davis. En Raise Your Beer van het album Jokers and Thieves. Nou, ik raise mijn uh, eh, ijsthee als niet erg vind. 1964, ehm, Loretta Lynn. Ja, die heeft ook een nummer gemaakt dat gerelateerd is aan uh, drinks en more, maar even zo te zeggen. Wine, Woman and Song. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Well, You're out of misbehaving, spending all of your pay on wine, women, and song. While I'm a making beds, you're out of making time. You rob my piggy bank and spend my last thin dime on wine. and give up. jaren 60. Loretta Lynn en Wine, Women and Song. Ja, hartstikke lekker nummer uit de jaren 60. En ze heeft natuurlijk heel veel andere mooie nummers gemaakt. Maar ook dit nummer is natuurlijk weer gerelateerd aan ons thema. Net als het volgende nummer. 2016 bracht Randy Houser het album Fired Up uit. En op dat eh, album staat het hele eh, nou ja, leuke nummer met de aparte titel Hot Beer and Cold Women. Hangover. Sunburn. I get it, Lord. Lesson almost learned. I'll get there. Give me one more night. Yeah, I know I country uit Nederland. van Marianne Lichthart en Black Tea en eh, Whiskey. En eh, de volgende plaat heeft ook met whisky te maken. Het is een bluegrass nummer wat in 2015 werd uitgebracht door de Chainsaw Billies. Wine, Weed en Whiskey. the music you need. Nashville Radio Show. B-double-E. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. dit nummer niet ontbreken. Dit is een van mijn favoriete nummers van Aaron Endelin en heet I Can Be Your Whiskey. En zoals ik al zei, thema show. Maar heb je nu zelf een suggestie voor een volgend thema? Mag je dat ons altijd laten weten. Je kunt ons mailen via info.nsvoorradio.nl Of je stuurt een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. Of voor buiten Nederland plus 31 6 428 75. En gaat dit allemaal te snel? Kan je dan natuurlijk allemaal terugvinden op de website van Nashville Radio. Dat is www.nashvilleradio.nl Spiegelplaten, die gaan ook niet ontbreken in deze show. We hebben er twee in het tweede uur, dus ook nog eentje. En nu is tijd voor de eerste. 1977 werd het voor het eerst op de plaat gezet door Jimmy Buffett. En in 2013 brachten Toby Keith en Sammy Hagger, jawel, die van Van Helen, ook nog een eventjes een duet uit van dit nummer. Alan Jackson maakte er ook nog een cover van in 1999, maar die ga je dit dus niet horen. Jimmy Buffett en Toby Keith en Sammy Hagger en Margaritaville. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nibbling on sponge cake Watching the sun bake All of those tourists covered with oil Strumming my six string smell of shrimp on back. de eerste spiegelplaat voor deze show. En in de tweede uur ga je er ook nog eentje voorbij horen komen. Um, we gaan nu naar een eh, zangeres, Brandy Bellen. En dit is Wine in a Coffee Cup. Pouring wine into coffee cup. I haven't washed the dishes in a month. Cause I'm so sad and you're so mean. I'd rather just sit here and drink. Do do do do do do do do do. Oh. die niet kent, ja, dat is geen country fan. Die hebben natuurlijk heel wat muziek gemaakt. En daar zit natuurlijk uiteraard wel één of meer nummers tussen... die gerelateerd zijn aan het thema van vandaag. Zoals dit nummer ook, uit 1999 van het album Tightrope, Beer 30. single stem rose. My baby's dressed up, she's raring to go. I got a Jones on the moan of a jukebox. I like to two-step, she likes to rock. That clock on the wall, it rings, it chimes. Spear 30, a honky-tonk time. Life's too short, let's get to living it. Let's give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up gonna paint a town, a black tanner. The party starts here, get in line. Beer 30, a honky tonk time. I put in my 40, I'm going home. Lord, my get up, it's got up and gone. Got my paycheck, I'm on my way. It's finally Friday, my kind of day. I punch the clock, I hit the road flying. It's beer 30, a honky tonk time. Yeah, life's too short. Let's get to lemonade. Let's give it all we can give it. Let your hand down, turn the music up. We are gonna paint the town, a black tent up. The party starts here, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. Let's just eliminate. Let's give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up. We're gonna paint a town, a flat terror. The money starts here, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. It's beer 30, a honky tonk time. Nashville Country Classic. Tears will be the chaser for your wine. You sit there and tell me how you'd like to be free. You're tired of being tied down to a home and family. You say you miss the bright 50 jaar terug in de tijd. Naar 1966, Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. Volkmuziek is het nu tijd voor geworden. Wink Burcham en The Liquor Store. I answered me That well maybe, But you know it sure works good to kill the pain little talk with myself about an old love affair. Eyes itself, can't you see? You're killing you and me when we both know that she don't even care.